Jan van der Putten met het NOS Journaal. Nederlandse militair concludeert dat er geen reden is voor een strafrechtelijk onderzoek. Dat staat volgens het AD in een Kamerbrief van minister Beideveld. Nederland zette tussen 2014 en 2016 ruim 1800 keer wapens in tegen IS... waarbij een onbekend aantal mensen om het leven kwam. Voormalig FBI-directeur James Comey haalt in zijn memoires hard uit naar president Trump, die hij omschrijft als een onethische man die losjes met de waarheid omgaat. De president gedraagt zich volgens Comey als een maffiabaas. Trump ontsloeg Comey vorig jaar omdat hij zijn werk niet goed zou doen. De president noemde de toenmalige FBI-chef een ijdeltuit en een leugenaar. De werkelijke reden voor het ontslag was volgens Comey het FBI-onderzoek naar Trumps toenmalige veiligheidsadviseur Michael Flynn. Comey's memoires verschijnen volgende week. De Nederlandse export is toegenomen. Volgens het CBS steeg de export vorig jaar met 10% tot ruim 460 miljard euro. De uitvoer naar landen buiten de Europese Unie steeg relatief het hardst. Vooral naar Zuid-Korea en Rusland. Toch blijven EU-landen verreweg de belangrijkste afzetmarkt. Ruim 70% van de Nederlandse export blijft binnen de EU. De World Press Fotoprijzen prijzen zijn uitgereikt. Ook twee Nederlanders hebben prijzen in ontvangst genomen. Carla Kogelman won in de categorie lange termijn projecten... met een reeks over vier kinderen in Oostenrijk. En Kadir van Lohuizen won in de categorie milieu... met een serie over afval. De World Press foto van het jaar ging naar Ronaldo Chemit uit Venezuela. Hij won een foto van een demonstrant die brandend door de straten van Caracas rent.